Volgens hem gebeurt het aanleggen van dossiers nu stelselmatig genoeg niet stelselmatig genoeg. Hogevoort zei verder dat de toezichthouders geregeld achter de ontwikkelingen in de markt aanlopen en daardoor te laat zijn. Postbedrijf TNT en de vakbonden hebben een akkoord bereikt over een nieuwe CAO. Volgens het akkoord gaan de lonen de komende twee jaar met zo'n 2% omhoog. De bonden leggen zich neer bij een groot verlies aan arbeidsplaatsen. TNT wil 11.000 banen schrappen. In maart vorig jaar stemden de bonden in met een inkomensdaling... in ruil voor de belofte dat er geen gedwongen ontslagen zouden vallen. Maar de leden wezen dat akkoord af. De Amerikaanse filmstudio Miramax houdt op te bestaan. De broeders Weinstein richtten de studio in 1979 op. Regisseurs als Quentin Tarantino en Kevin Smith kregen er een kans. In de studio werden films gemaakt als Sex, Lies and Videotapes... The English Patient en Shakespeare in Love... Walt Disney nam de studio in 1993 over en laat na jaren van verliezen doek nu vallen voor Miramax. Microsoft-oprichter Bill Gates en zijn vrouw Melinda zullen de komende 10 jaar 10 miljard dollar schenken aan de gezondheidszorg in de derde wereld. Het geld moet worden besteed aan de ontwikkeling en productie van vaccins om veel voorkomende ziekten in de armste landen te bestrijden. Bill Gates zei op het Wereld Economisch Forum in Davos dat het komende decennium in het teken moet staan van de vaccinatie in de derde wereld. Daardoor kunnen miljoenen levens worden gered, al dus de Microsoft-topman. Het weer winterse buien trekken vanaf de Noordzee over het land waarbij het in de avond ook kan onweren. Temperatuur ligt tussen de 1 en 4 graden. In het weekende vallen er enkele sneeuw- of hagelbuien bij maxima van 0 tot 3 graden.